Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is vorig jaar gegroeid met 2,7 procent. De groei komt vooral door de toegenomen werkgelegenheid... en doordat consumenten meer uitgaven, zegt het CBS. Het aantal banen steeg vorig jaar naar een recordhoogte van 10,4 miljoen. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit... en het aantal openstaande vacatures overtrof het oude record uit 2008. Bij de parlementsverkiezingen in Finland is de Sociaaldemocratische Partij net de grootste geworden. De SDP behaalde 17,7 procent van de stemmen en dat is maar net iets meer dan de rechtse Finse partij, voorheen de ware Finnen. Zij kregen 17,5 procent. Het is voor het eerst sinds 1999 dat de Sociaaldemocraten de grootste zijn in Finland. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden... voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus van woensdag. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De ME greep in met een waterkanon toen Ajax-fans fakkels afstaken. Onder de fans waren kinderen en mensen in rolstoelen. De supportersvereniging van Ajax noemde de politieactie buitenproportioneel. In Rusland is Mirjana Markovic, de weduwe van de voormalige Servische president Milosevic, overleden. Ze had een grote invloed op de politieke beslissingen die haar man nam, die in 2006 overleed. Zo was ze onder meer zijn politieke adviseur tijdens de oorlogen in Kroatië, Bosnië en Kosovo. Mirjana Markovic was 76 jaar. Het weer, vannacht brede opklaringen en in het zuiden kans op lichte vorst.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 so don't keep sagging our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny?